Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacontroles op vliegvelden verlopen nog niet even soepel. Bleek tijdens een steekproef op Eindhoven Airport. Daar kon 5% van de net aangekomen reizigers geen prik of testbewijs laten zien. En sinds dit weekend is dat wel verplicht voor alle landen met code geel, oranje en rood. Ook deze passagier kon het vliegtuig naar Eindhoven pakken zonder te worden gescreend. Nee, nee, daar niet. Echt niet. Hier wel. Nou, gelukkig maar. Ik heb al bewijs, ik ben geprikt en eh, het is geen probleem. De mensen zonder testbewijs hadden al moeten worden tegengehouden bij het vliegveld in hun vakantieland, maar dat gebeurde dus niet. De bruggen zijn weer veilig, sinkholes gevuld en de straten gepoetst. Het centrum van Valkenburg kan vanavond weer open. De Limburgse toeristenhotspot veranderde vorige maand door overstromingen in één grote rivier. Er is veel schade, dus de meeste kroegen en winkels blijven voorlopig nog dicht. GGD's gaan kijken of ze jongeren op school kunnen vaccineren. Op dit moment is 43% van de mensen tussen de 12 en de 18 geprikt. En dat is nog te weinig. De gezondheidsdienst is bang dat er na de vakantie nieuwe corona-uitbraken komen onder scholieren. De rechtszaak tegen R. Kelly is begonnen. De zanger zit al twee jaar vast in Amerika, maar door corona werd zijn proces vertraagd. R. staat terecht voor het misbruiken van vijf jonge vrouwen, vertelt correspondent Marieke de Vries. Drie daarvan waren minderjarig ten tijde van het misbruik. Hij isoleerde die meisjes van hun familie en vrienden. Ze moesten hem daddy noemen en hij misbruikte ze, mishandelde ze en eh, maakte pornografische video's. De vrouwen gaan ook getuigen. R. zelf zegt dat hij onschuldig is. Het weer door het hele land kan een bui vallen vandaag en het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio voornamelijk vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein staat een file van 4 kilometer door de wegwerkzaamheden daar.